met het NOS-journaal. De identiteit van de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude is na drie maanden nog altijd niet zeker. Rechercheurs hebben nog niet kunnen controleren wat de man zegt over zijn komst naar Nederland, meldt het parool. De man zou uit Nigeria komen, maar zegt zijn achternaam, geboortedatum en familie niet te kennen. En ook heeft hij geen identiteitspapieren. Verklaringen geven geen duidelijkheid. Wel zegt de man dat hij als kind onhandelbaar was en in verschillende weeshuizen heeft gewoond. Hij wordt verdacht van het doodsteken van Lisa en het verkrachten van een andere vrouw. In Canada is een groep schoolkinderen aangevallen door een beer. Er zijn elf gewonden, twee zijn in kritieke toestand. De leraar van de klas is één van de zwaar gewonden. De aanval gebeurde op een wandelpad in de provincie British Columbia. De grizzlybeer die aanviel was volgens de terreinbeheerder agressief. Het is niet bekend wat er vooraf ging aan de aanval. In de eerste divisie is de topper tussen Cambuur en ADO Den Haag kort voor tijd gestaakt. Nadat Cambuur met 2-0 voorkwam, gooide de aanhang van ADO vuurwerk richting de Cambuur supporters. Het bleef lang onrustig doordat er weinig politie aanwezig was om in te grijpen. Er was nog één minuut officiële speeltijd te gaan. De wedstrijd wordt later vanavond uitgespeeld. Het zou voor ADO Den Haag de eerste nederlaag van het seizoen zijn. Een exemplaar van de allereerste Superman-strip heeft op een veiling bijna 8 miljoen euro opgebracht. Een record voor een stripblad. Het exemplaar uit 1939 was door drie broers uit Californië naar een veiling gebracht. Ze hadden het gevonden toen ze de zolder in het huis van hun overleden moeder leegruimden. Het blad lag onder een stapel vergane kranten uit die tijd. De moeder had het blad ooit gekocht voor 10 dollar cent. Het weer hier en daar valt een winterse bui.